op verdenking van diefstal uit koffers. Op camerabeelden is te zien hoe ze spullen uit koffers halen... en dan vooral iPods, kleding, geld en sieraden. Vorige maand werden al zes bagagemedewerkers opgepakt. Ze liepen tegen de lamp door de inzet van lokkoffers. Alle verdachten werkten voor hetzelfde bagageafhandelingsbedrijf. Voor het gerechtshof in Den Bosch is de rechtszaak tegen Ina Post heropend. De bejaarde verzorgster werd in 1987 veroordeeld tot zes jaar cel... voor het wurgen van een bejaarde vrouw. Ina Post bekende de moord, maar trok die bekentenis later weer in. Vorig jaar besloot de Hoge Raad dat de zaak moest worden heropend. Er zijn aanwijzingen dat Post op het moment van overlijden van het slachtoffer niet in het verzorgingshuis was. Een woningcorporatie uit Ommen mag niet uit het bestel van corporaties stappen. Dat heeft de bestuursrechter in Zwolle bepaald. Corporatie De Veste wilde zich omvormen tot een vastgoedinvesteerder met een sociale doelstelling. Maar volgens de rechter is het toezicht dan niet langer gewaarborgd en komt het systeem in gevaar waarbij corporaties mee- en tegenvallers met elkaar delen. Het Rijk had tegen het plan van de Ommense corporatie bezwaar gemaakt. China is kwaad op de Amerikaanse minister Clinton. Die zei gisteren dat China moet stoppen met het censureren van internet. Ook vroeg ze de Chinezen een einde te maken aan de georganiseerde aanvallen van hackers op Google. China zegt dat de beschuldigingen van Clinton nergens op slaan... en waarschuwt voor verslechtering van de onderlinge betrekkingen. Kim Kleisters is in de derde ronde van de Open Australische tenniskampioenschappen uitgeschakeld. De Belgische verloor kansloos in twee sets van Nadia Petrova uit Rusland. Kleisters keerde een half jaar geleden terug in het internationale vrouwentennis na een afwezigheid van twee jaar. Kort na haar entree won ze de US Open. Het weer wolkenvelden van tijd tot tijd zon. Het is droog. Tegen de avond van het westen uit regen.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 Keep on. het ritme van de winter.